Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. SP en de PVV willen volgende week elk 7 uur spreektijd bij het debat over het eigen risico in de zorg. Ze zijn het er niet mee eens dat de verhoging van het eigen risico nog voor de verkiezingen wordt behandeld. De partijen hopen dat de behandeling in de Kamer zo lang duurt dat het wetsvoorstel niet meer op tijd naar de Eerste Kamer kan worden gestuurd. In het vijf-partijen-akkoord is afgesproken dat het eigen risico omhoog gaat van 220 naar 350 euro. Volgens de SP en de PVV wordt het voorstel door de Tweede Kamer gedrukt. De SP roept mensen op te protesteren tegen die maatregel. De partij is van plan zoveel mogelijk van die protesten tijdens de behandeling aan de orde te stellen. Er is een koper gevonden voor Saab. Aan het begin van de middag houden de curatoren van de failliete autofabrikant een persconferentie... waarin ze bekendmaken wie het bedrijf overneemt. De vorige eigenaar, Victor Muller, was het niet gelukt een koper te vinden. In de afgelopen maanden werd al vaak het Zweedse bedrijf National Electric Vehicle Sweden als koper genoemd. Dat bedrijf zou speciaal zijn opgericht om Saab over te nemen en is eigendom van Chinese en Japanse investeerders. Voor het eerst heeft een hoge functionaris van de VN gezegd dat in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. De chef vredesmissies van de VN nam het woord in de mond. Volgens hem is het Syrische leger bezig gebieden en steden op de oppositie te heroveren. De VN zegt dat het geweld de afgelopen dagen is geëscaleerd. Het leger verhevigt het offensief en ook de oppositie schroeft het geweld op. Het leger maakt zich volgens de VN op voor een aanval op Haffa. De Amerikanen beschuldigen Rusland van de levering van helikopters aan Syrië... die worden gebruikt bij aanvallen op steden. Het weer, vanmiddag hier en daar zon, vooral aan zee. In het binnenland, vooral in Zuid-Limburg, kans op een lokale bui. Maximaal rond 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Oost-Zaanderwerf en de Koentunnel 2 kilometer.